Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Europese ministers van Financiën zijn het in Brussel eens geworden... over een nieuw steunpakket aan Griekenland van 86 miljard euro. De ministers waren er binnen een paar uur uit. De parlementen van de eurolanden moeten nog instemmen met de steun. Dinsdag komt de Tweede Kamer daarvoor terug van reces. Griekenland heeft het geld snel nodig. Het land moet volgende week donderdag een flinke afbetaling doen... Vanmorgen stemde het Griekse parlement in met het steunpakket en de strenge voorwaarden die eraan vastzitten. Dit jaar zijn er al bijna een kwart miljoen bootmigranten via de Middellandse Zee aangekomen in Europa. Heel vorig jaar lag het aantal op 219.000. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie. De organisatie is bezorgd, de directeur spreekt van een verontrustende situatie en pleit voor een gezamenlijk Europees beleid. De meeste bootmigranten komen uit Syrië. In een woonwijk in Tilburg is vanmiddag een schietpartij geweest. Een man raakte gewond. De politie heeft vijf verdachten aangehouden. Wat hun rol is bij de schietpartij is niet bekend. De politie is op zoek naar een vuurwapengevaarlijke man. Er is met een politiehelikopter gezocht naar de verdachte... en de omgeving was ruim afgezet, maar de zoektocht leverde niets op. Wel werd in een woning in de buurt een gewonde man gevonden. Amnesty International zegt dat Oostenrijk vluchtelingen schandalig en mensonterend behandelt... De mensenrechtenorganisatie is met een vernietigend rapport gekomen over het opvangkamp in de stad Truiskierchen bij Wenen. Het kamp barst uit zijn voegen, kinderen die zonder ouders reizen worden aan hun lot overgelaten en de rijen bij het eten zijn zo lang dat sommige mensen niet eten, meldt Amnesty. Het weer, vanavond en vannacht vallen verspreid over het land een paar stevige buien met plaatselijk onweer. Later vannacht trekken de buien weg. Morgen wisselend bewolkt en ook enkele buien. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Zondag blijft regenachtig en met 20 graden is het dan iets frisser.